1 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk welke app het kabinet wil gaan gebruiken om het coronavirus verder in te dammen. Dit weekend zijn zeven apps getest en uit een rondgang van de NOS blijkt dat veel deskundigen erg kritisch zijn. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het niet de bedoeling was om nu al een winnaar aan te wijzen. Het doel was om de ontwikkelaars een kans te geven hun app te verbeteren. Een man heeft in Canada meerdere mensen doodgeschoten. Dat gebeurde in de oostelijke provincie Nova Scotia. Er zijn tenminste tien slachtoffers. In en bij een huis in het noorden van de provincie vond de politie meerdere doodgeschoten mensen. Bij de zoektocht naar de dader werden op andere plaatsen ook slachtoffers gevonden. Uren later hield de politie een 51-jarige man uit de regio aan als verdachte. Bij zijn aanhouding kwam hij om het leven, net als een politieagent. In Italië zijn door het coronavirus vandaag 433 nieuwe sterfgevallen gemeld, bijna 50 minder dan gisteren. Ook in Frankrijk is een dalende trend zichtbaar. De afgelopen 24 uur zijn daarvoor zover bekend 395 coronapatiënten overleden. De Franse premier Philippe waarschuwt wel voor te veel optimisme. Hij zegt dat een terugkeer naar het normale leven vermoedelijk nog een hele tijd op zich zal laten wachten. De politie in Os heeft iemand aangehouden voor de dood van een fietser. Die werd vanochtend vroeg gevonden, zwaar gewond naast zijn fiets en overleed even later. Het slachtoffer is een man van 18 uit Nistelrode. Het staat vast dat hij door geweld om het leven is, is gekomen. Aan de hand van sporenonderzoek, getuigenverklaringen en camerabeelden werd een verdachte aangehouden. Over zijn of haar identiteit is niets bekend gemaakt. De arrestant wordt verdacht van doodslag. Het weer nog. Vannacht is het helder. Aan zee en in het Waddengebied staat een krachtige wind.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 We rock the dance floor. We get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels with the gone. Dance until we see the dawn. Flashing lights deep down low. We are gonna make it blow.